Volgens het OM was deze informatie niet beschikbaar voor de commissie Deepman. Anders zou Deepman die informatie gekregen hebben. Ook wil een Kamermeerderheid een onafhankelijk onderzoek naar de berichten over castraties in de jaren 50. Het kabinet geeft 1 miljoen euro voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije. Dat heeft premier Rutte gezegd na de ontmoeting met de Turkse president Gül. Rutte heeft tijdens het gesprek met Gül zijn waardering overgebracht voor de actieve rol die Turkije speelt bij de ontwikkelingen in buurland Syrië. Ook complimenteerde hij de Turkse president met de opvang van meer dan 20.000 Syrische vluchtelingen in de regio. De politie heeft de explosieven opruimingsdienst ingeschakeld na een explosie afgelopen nacht in een horecapand in Beuningen in Gelderland. Na de knal was er een gaslucht te ruiken. In de omgeving sneuvelden ruiten en een pui van een café raakte door de explosie ontzet. Verschillende omwonenden hebben gehoord dat het om een granaat ging. De politie wil dat niet bevestigen. In het Veluwemeer bij Harderwijk is een monument onthuld voor omgekomen geallieerde vliegers. Het is een 4 meter hoog monument dat een vliegtuig uitbeeldt dat zich in het water stort. In de Tweede Wereldoorlog zijn bij Harderwijk 117 geallieerde vliegers om het leven gekomen. De vliegers worden ieder jaar op 4 mei al herdacht in Dronten. Maar op de plaats is onheils was tot nu toe niets dat aan hun dood herinnerde. Ajax heeft de middenvelder Lasse Schöne aangetrokken. De 25-jarige Deen stapt komende zomer transfervrij over van NEC. Bij die club speelde hij sinds 2008. Schöne heeft een contract voor drie jaar bij de Amsterdamse club getekend. Het weer, vanavond kans op buien. Vannacht alleen in het noordoosten regen, in de rest van het land droog. Morgen veel bewolking en geregeld buien en het wordt ongeveer 14 graden komende dagen verandert er weinig. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een niet al te drukke avondspits, zoals meestal op woensdag. Vielen van 3 kilometer en langer staan er in de Randstad op de A4, Vlaardingen naar Hoogvliet. Tussen Vlaardingen Oost en knooppunt Benelux 3 kilometer. Op de A10 de ring west van Amsterdam voor de Continental 4. Op de A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag-Malieveld 3 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de afrit Berkel en Roderijs 5. Op de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 3 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda op de parallelbaan bij Rotterdam-Feyenoord 3 en verderop naar Breda bij de randweg Dordrecht nog eens 4 kilometer. Op A20 Hoek van Holland Gouda bij het plein 5 kilometer. En richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4. Verderop bij het plein nog eens 4 kilometer. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Knoopert Lunette en Beeldhoven 5.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 Hij heeft het geproduceerd. Luke Bryan is een man die al jaren bezig is met het uitbrengen van country music daar in Amerika. En sinds kort heeft hij ook wat succes hier in Europa. Welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf diezelfde schijfjes. got a cousin who's telling you something that doesn't have nothing to do with the loving that we're in. Baby, I hear she saying this game we're playing should be complicated. If you want, I said, I think she's crazy. Cause love don't have to be a bunch of drama, bunch of knockdown dragouts, crying in the rain. It's alright to keep it light. baby. Loving you is fun. It's fun. I'm walking around all over this town, ten feet off the ground, so happy I found you, baby. I love it. There's no self-help book on your shelf, you know too well they're trying to sell you something you drunk. Easton Carbon, een man die we hier in eh, Europa nog niet zo kennen, maar daar in Amerika heeft hij toch al hoge ogen gescoord met een aantal cd's die hij daar heeft uitgebracht sinds 1998 alweer. Loving You Is Fun is een van die nummers op die cd. Het is ook een uh, titeltrack van een cd die hij uitgebracht heeft een jaar of anderhalf geleden. You know I'd fall apart without you. I don't do what you do. Cause everything that don't make sense about me makes sense when I'm with you. Like everything that's green, girl, I need you. But it's more than one, and one makes two. I put aside the math and the logic that I know you wanted to Cause I want soms vind ik het wel eens leuk om eh, wat uh, minder bekende artiesten te draaien in het programma Country Track. Waarvan u zegt van, dat klinkt eigenlijk toch wel heel erg mooi. Maar we kennen die mensen gewoon helemaal niet. Geldt voor deze dame ook, denk ik hoor. Loretta Hagen van haar cd Mud and Stone. Verschenen dit jaar. Singer-songwriter. Van my years I no children. Just never had them. And I am today. plan on any now. I've been thinking about my golden years and who will be there to help me get around when my years are stacked to the heavens. I'm afraid that I teardrops in someone's eyes when mine forever close. I have a husband, but he is older. I don't know that he's going to outlive me. If he's here still, he'll be no help. As it is, I do everything for him When my years are stacked to the heavens I'm afraid that I'll be alone No goodbyes, no teardrops in someone's eyes drops in someone's eyes and mine forever close. No goodbyes, no teardrops in. 12 tracks staan er op deze cd en allemaal geschreven door Loretta Hagen. En eh, ja, haar man Gary Hagen heeft deze cd mede geproduceerd. Singer-songwriter die eh, ja, bezig is met het eh, maken van haar eigen muziek. En ze vindt het eigenlijk helemaal niet erg of het nou een grote hit wordt deze cd of niet. Ze zegt gewoon in een interview, als ik mijn soort muziek maar gewoon kan maken. Nog een nummer van diezelfde cd. that you're alone. These days I've been feeling up lonely out not your fault Your occupation keeps you gone But in these times you take prachtige cd met hele mooie liedjes van deze Loretta Hegens. En als u eh, benieuwd bent wie die Loretta Hagen is, dan moet u maar eens gewoon kijken op haar website lorettahagen.com. Zo heet het dan, .com om het in het Nederlands te doen. Nogmaals 12 tracks, nee 13 tracks op deze cd. Allemaal geschreven door deze dame. En hier is iets waar we al maanden op gewacht hebben. Althans, ik wel. Ik was blij dat ik me weer eens een beetje in lichtere kleren kon hijsen. Endless Summer. Mid-morning on Saturday. I got my girls and we're skipping town. In my 67 442 got the rag top down. Hal Dean's on the radio. Ain't it funny how they sing along? Makes me smile just a little bit because it's not a Miley Cyrus song These are the moments grab the fishing poles I can't think of any better way for us to cleanse our souls French driver on the grill tonight Cherry stone straight out the shell Just another day in paradise Another story I can tell These are the moments it's getting late There's no traffic at the toll booth line Hal Dean's on the radio And my three girls know well It's easy for me to get lazy I'd stay in this bed if I had my way But this day already ik u nu wel op het verkeerde been gezet. En dat was eigenlijk ook een beetje de bedoeling. Lina N, I'm Gone, Loretta Hagen en Lina N. Het zijn twee dames daar uit Amerika die eh, zichzelf eh, begeleiden op gitaar. En soms voor elkaar ook de backing vocals verzorgen. En die stemmen liggen heel dicht bij elkaar. Dat heeft u daarnet wel gehoord. Hello everybody, this is David Frizzell. And I'm working with an organization called MAD. That's Mothers Against Drunk Driving. on a very important song of mine called Say Hello to Heaven for 2012. I lie awake at night and call your name. My niece Michelle was killed by a drunk driver on her birthday, June 19, 1998. She was 32 years old and a mother of three. I'm doing everything I can. This kind of senseless killings has got to stop. So this year, I'm joining with my friends at MAD, asking you to please don't drink and drive. Please don't drink and drive. heaven for us. Tell Jesus. Mothers Against Drunk Drivers. Oftewel uh, mad. Nou ja, mad is ook nog het woord van heel erg boos zijn. Nou, dat is eh, David Frizzell ook in principe. En hij eh, verleent dus zijn medewerking aan dit soort organisaties daar in Amerika. Dat liedje, dat heeft hij dus ook opgenomen. Nee, dit is het verkeerde. Sorry. Ik moet even eentje verder. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment een paar cd-spelers hebt staan. Met daarnaast ook nog eens een keer een computer. David Frizzell, hij werkt dus mee voor Mad Mothers Against Drunk Drivers. Say hello to heaven. I lie awake at night and call your name. The sound of my own voice drives me insane. I'm doing everything I can to face the truth and take this like a man. Won't you say hello to heaven for us? Tell Jesus we're not mad, but we miss you so much ask him when he comes back to take us where you are and help me to forget the man in that other car. It's hard to But you left me one good reason to carry on. I love our baby girl more than life. When she needs her mom, I need my wife. Won't you say? miss you so much Please ask him when he comes back To take us where you are And help me to forgive The man in that other car Won't you say hello to heaven for us? Tell Jesus we're not man, but we miss you so much. Please ask him when he comes back to take us where you are and help me to forgive the man. in that other Onder het motto, drank maakt meer kapot dan je lief is. En dit, dit is een Nederlandse productie van Dombo. If you ever feel lonely If you ever feel blue If you ever feel lonely I feel lonely too shake me, break me, take me, make me. Let's have a party tonight. Squeeze me, tease me, please me, freeze me, shake me, break me, take me, make me. Let's have a party tonight. Oh, pretty baby, when I walk in, I see when I'm talking. keep on thinking Keep on thinking of you me, make me Let's have a party tonight Squeeze me, tease me, please me, freeze me Shake me, break me, take me, make me Let's have a party tonight Oh, pretty baby, when I walk in I see when I'm talking Keep on thinking keep on thinking of you. Pretty baby, I just want you. And I need you. you ever feel lonely If you ever feel lonely If you ever. lonely If you ever feel lonely I feel lonely tonight Ja, u heeft wel begrepen hoe dat dit nummer heet, hè? If You Ever Feel Lonely. Nee, ik heb het niet geteld hoe vaak hij het zingt in dit liedje, maar het komt nog alles een keertje voor. Jumbo, zo heet eh, de man die dit uitgebracht heeft en volgens mij zijn, is zijn echte naam George Nieuwenhuis. Een aantal maanden geleden waren ze hier in Nederland en dan heb ik het over Art en Lisa. Schrijversduo daar uit Amerika, ze brachten een paar cd's mee, onder andere Healing Time. En dit is... I'm watching Steal the Heart. From a distance. she hurts you But you don't let it show Her words cut so deeply You hold back Cause you don't want no one to know That she still owns your very breath That she is still your only nest That she hard ride. van eh, hoe kom je nou op die mooie teksten die jullie allemaal schrijven als eh, man en vrouw. En toen zei die uh, tegen mij van ja, soms dan gebeurt het wel eens dat ik een idee heb. En dat Art dan zegt van nou, ik zal het wel eens even afmaken. En dat zijn dan vaak hele mooie liedjes die hij maakt. Maar soms dan heb ik ook wel eens liedjes die ik helemaal schrijf vanuit mijn hart. Onder andere Sense of want dat gaat een beetje over mijn, ja, over mijn jeugd. De plaats waar ik gewoond heb. Liza Beck. This place is just a sandbox, is what my daddy said to me. You better catch the next bus out of town if you ever wanna be free. Don't you wanna be free? Baby, still blow. calls nummers hoor, van deze Art en Lisa. Die zal ik u de volgende keer wel eens laten horen. Dit is Jason Aldean. He gets up before the dawn. Packs a lunch and a thermos full of coffee. It's another day in the dusty haze. Those burning rays are wearing down his body. And diesel's worth Seven. SNL, in Amarillo Sky, heeft het eh, zelf geschreven. Samen met eh, John Rich en Big Kenny, oftewel Big and Rich. Zo heten deze twee heren die zelf natuurlijk ook wel een heel, goed, eh, heel goede carrière hebben in de country scene, dacht ik zomaar. Hè? O'Toole. Dit? En dit is met Jenkins. Hij heeft het zelf geschreven van zijn laatst verschenen CD. I go to work, I go to church, get down on my knees and pray. Beg the Lord to take this hurt away. I go to sleep, I see your face. mij wel eens gevraagd, wat is nou volgens jou Americana? Dan zeg ik Americana, dat is volgens mij country music, maar dan met een, uh, een hartig randje eraan. Dus sommige mensen vinden het helemaal geen country hoor. Brandon Hogan met zijn cd Silver Quick is ook zo'n man die zich bezighoudt met de Amerikanen. be mine. forged our love like copper. It turned green over time. And Jen gave me a baby. We named her Adeline. Her blonde hair, it flowed like gold. She was my blood, my alkali. I had a back for bearing the weight of family. I turned my hands to working the man Sterling. I stirred the pot, fabricated the foil, and I bleeded up the sin. That gin loved another man. Adeline wasn't mine to begin. Midas with your golden touch, drop your philosopher's stone. Try now to recast your fate. Don't melt down what you can't make pure. Drop your philosopher's stone. A bronze flash of jealousy, a stone cold touch of lead. I carry a burned out chalice misery in the quarry and the mine among other fools with fortunes in pyrite but my sweet Adeline you are the rarest of all finds and nothing can diminish Philosopher Stone, zo heet eh, dit nummer wat door hem zelf geschreven is, door die Brandon Hogan. Silver Quick, zo heet de cd die hij eh, dit jaar heeft eh, uitgebracht. En ik zei al, ja, Amerikanen, het is een beetje country music met een hard randje eraan. Geldt niet voor deze dame hoor, Joe Di Messina.